7 uur. Hageman met het NOS Journaal. De PvdA roept het kabinet op plannen uit te werken om in Groningen minder gas te gaan winnen. VVD-minister Kamp maakte vorige maand bekend dat het kabinet de gaswinning terugschroeft. Maar volgens coalitiepartner PvdA kan er nog minder gas worden gewonnen. Tweede Kamerlid Vos zegt dat de gaswinning de oorzaak is van de aardbevingen. Vorig jaar was het warmste jaar dat ooit op aarde is gemeten, blijkt uit Amerikaanse analyses. De gemiddelde temperatuur wordt sinds 1880 bijgehouden, die sindsdien met 0,8 graden gestegen. Dat komt volgens de NASA vooral door de uitstoot van broeikasgassen. 9 van de 10 warmste jaren waren na 2000. In Nederland was 2014 het warmste jaar van de afgelopen 300 jaar. Het internationaal strafhof is een inleidend onderzoek begonnen naar mogelijke oorlogsmisdaden op Palestijns grondgebied. Dat kan op termijn leiden tot een formeel onderzoek tegen Israël of de Palestijnen. De Palestijnse gebieden hebben de rechtsmacht van het strafhof onlangs erkend. Daardoor kan het strafhof nu onderzoek doen naar mogelijke misdaden die sinds juni vorig jaar op Palestijns grondgebied zijn gepleegd. Medewerkers van netbeheerder Liander zijn in Velzen-Noord gestopt met het uitdelen van elektrische kachels. Het elektriciteitsnet dreigt overbelast te raken. Sinds gisteren zitten bijna duizend huishoudens zonder gas nadat bij werkzaamheden een leiding werd geraakt. Het agentschap Telecom stelt een onderzoek in naar de kapotte gasleiding in Velzen. Volgens het agentschap zijn er aanwijzingen dat er niet zorgvuldig is gegraven. Mogelijk is van tevoren niet gekeken of er een leiding in de grond zat. Als dat zo is kan netbeheerder Liander of een onderaannemer een boete krijgen. Het weer, vooral langs de westkust, kan een bui vallen. De wind neemt af. Komende nacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Plaatselijk kans op regen of natte sneeuw. Morgen eerst zon, in de namiddag en avond winterse buien. Het wordt een graad of zes. Zondag bewolkt en met regen.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 A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Knoop de Hoek 2 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knoopend Oude en Woerden 3 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 2 kilometer.